Eerst een Klomp met het NOS-journaal. In Kost niemand raakte gewond, maar het gebouw raakte wel beschadigd. Wie het explosief afvuurde is niet duidelijk. De ontploffing in Kosovo volgt op spanningen rond nieuwe grensafspraken met Montenegro. Het parlement moet daar komende week over stemmen. De VS en de EU steunen de nieuwe afspraken, maar oppositiepartijen en ook sommige leden van de coalitie in Kosovo zijn fel tegen de deal. Ze vinden dat Montenegro er te veel land bij krijgt. De leider van Boko Haram in Nigeria is woedend over het besluit van IS... om iemand anders aan te stellen als hoofd van de West-Afrikaanse afdeling van IS. Hij spreekt van een staatsgreep. Volgens hem gaat IS in zee met een ongelovige die de islamitische boeken niet kent. De nieuwe IS-leider in West-Afrika heeft zich afgesplitst van Boko Haram... omdat hij vindt dat Boko Haram te veel moslims doodt. Hij richt zich liever op het ontvoeren van Europeanen. De Amerikaanse acteur David Huddleston is overleden. Hij speelde in bijna 150 films en tv-series en was vooral bekend van zijn rol in The Big Lebowski. In die film speelde hij de miljonair Jeffrey Lebowski. Huddleston overleed dinsdag aan hart- en nierfalen. Hij is 85 jaar geworden. De Russische viceconsul in Rio de Janeiro heeft een man doodgeschoten die hem probeerde te beroven. Hij zat samen met zijn vrouw en dochter in de auto toen twee mannen op hem afkwamen. Een van hen had een vuurwapen en sloeg daarmee een autoruit in. De diplomaat van 60 pakte het vuurwapen af en schoot de overvaller dood. Zijn handlanger sloeg op de vlucht. De diplomaat zou een Braziliaanse advocaat zijn die voor de Russen werkt. Het is niet duidelijk of hij voor zijn actie wordt vervolgd. Het weer, aan zee kan nog een enkele bui vallen. Verder blijft het droog en het is een graad of 13. Overdag valt eerst langs de kust nog een bui, later vooral in het binnenland buien.